Goedemorgen, ik ben Dioke Deertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte heeft jarenlang werk-sms'jes van zijn telefoon gewist. De berichten die hij belangrijk vond stuurde hij door naar ambtenaren, staat in de Volkskrant. Zo bepaalde de premier zelf of berichten werden gearchiveerd of vernietigd. Hij deed dat omdat zijn telefoon te weinig geheugen had. Volgens de Volkskrant zijn belangrijke berichtjes niet meer terug te vinden. Dat lijkt verleden tijd. Rutte heeft sinds vorige week een nieuwe telefoon. Zijn oude Nokia is vervangen, dus heeft hij nu meer opslagruimte. En wist hij ook niet meer elke dag zijn inbox. Demonstraties, coronarellen en handhaven. De politie had het vorig jaar extreem druk. De korpschef maakt zich zorgen en wil dat de politie anders te werk gaat. Door bijvoorbeeld meer rond te lopen in woonwijken. Zichtbaarheid, die doet het toe. Die werkt ook preventief. Dus nu zit je eigenlijk aan het eind van de rit. Hè, en kom je in een behandhavingssituatie. In plaats dat je aan de voorkant al mensen op aankan spreken op hun gedrag. En kan dat er overlastsituaties ontstaan. Er is ook goed nieuws. Zo werd er een stuk minder ingebroken. Waarschijnlijk doordat we veel thuis zaten tijdens de corona-lockdowns. Het is droog, vooral in het oosten en het zuiden van het land. In het westen valt het wel mee. Blijkt uit een onderzoek van de NOS dat rondbelde naar de waterschappen. Boeren in Brabant en Limburg komen in de problemen en sproeien is daar inmiddels niet meer toegestaan. Voor het eerst in 50 jaar is er in Amerika een hoorzitting geweest over ufo's. De laatste jaren komen er meer meldingen binnen van gekke lichtjes of zwevende dingen in de lucht. Een groot deel blijkt te verklaren. Het waren bijvoorbeeld drones, maar dat geldt niet voor alle meldingen. Het is tijd om ufo's serieus te nemen, want ze kunnen gevaarlijk zijn, zegt de voorzitter. Unidentified aerial phenomena are a potential national security threat. And they need to be treated that way. Hij zegt bijvoorbeeld dat China en Rusland experimenteren met technologische snufjes. En hij benadrukt ook nog even dat het dus niet om aliens en vliegende schotels gaat. Daar is helemaal geen bewijs voor. Het weer, is zonnig en warm vandaag. In het oosten kan het 28 of 29 graden worden. En in de namiddag kan het daar een beetje onweren. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland rijdt het op de snelwegen redelijk goed door. Hier en daar staat wel file, maar de vertraging valt reuze mee. Op de A27 van Almere naar Utrecht nu tussen Almere Hout en Eemnes 7 kilometer... met nog geen 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging voor de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot staat 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 You should let me know when you get ready to ride, cause. You go all night, two stepping up and go all night. And we had dips and falls in our time, but we know what it was to be low then up, alone then love, and all we need is us to go all night.